Goedemiddag, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NWS op 3. De gemeente Ede in Gelderland organiseert komende week bijeenkomsten voor bewoners en ondernemers... om te praten over de gijzeling van gisteren. Voor de bewoners die uit voorzorg hun huis uit moesten... is het dinsdagavond een bijeenkomst in het raadhuis. Want die hadden zo'n situatie in hun stad nooit verwacht, zegt de burgemeester. Alsof we in een slechte film zijn eh, beland. En dat hoor ik ook van mensen, ja, dat dat hier gebeurt, dat dat ook zomaar dichtbij eh, is... Eh, dat mensen beseffen, ja, eh, het kan overal gebeuren, ook in Ede. Voor ondernemers in het centrum van de stad is er woensdagavond een bijeenkomst. In Syrië zijn zeker zeven mensen om het leven gekomen toen een autobom afging op een drukke markt. Er zouden ook dertig gewonden zijn. Het gebeurde in een stad in het noorden van Syrië, vlakbij de grens met Turkije. Dat gebied staat onder controle van rebellen. Frankrijk gaat honderden panzervoertuigen en raketten leveren aan Oekraïne. Het gaat om spullen die het Franse leger zelf vervangt. Maar volgens de minister van Defensie is alles nog in goede staat. Frankrijk zet ook alles op alles om munitie naar Oekraïne te sturen. Opnieuw zijn twee ontsnapte wasberen uit Aquazoo in Leeuwarden terecht. Begin van de week groeven elf wasberen daar een gat uit hun tijdelijke verblijf. Twee werden er al snel gepakt en gisteravond was het weer raak. Er zat er eentje in een boom die eh, hebben we verdoofd. En die eh, is er toen eh, ja, uit de boom gehaald. Er zat er eentje, die zat in de val. En die is zo makkelijk weer teruggezet in het verblijf. Mensen in Leeuwarden hebben intussen flink lol met de vermiste wasberen. Ze photoshoppen ze op allerlei plekken en delen dat op Facebook. Nog zeven wasberen zijn nu dus voortvluchtig. Met vallen probeert de dierentuin ook die dieren te pakken te krijgen. Het weer, vooral in het westen heb je nog kans op een bui. In de rest van het land is het droog en breekt zelfs af en toe de zon door. Later vanmiddag weer kans op een stevige bui met onweer of hagel.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 dance and do anything. You are the greatest show on land, and on your face is written S-E-X. Your place or mine. We can have a real good time. waterproof. You are the greatest. close. Season. be a different story.